Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet ziet geen reden om te stoppen met de Field Lab-evenementen... die de komende tijd gepland staan. Dat melden ingewijden aan de NOS. De gemeente Breda moet zelf beslissen of het omstreden 538 Koningsdagfeest op 24 april doorgang kan vinden. Dat stellen verschillende ministers. burgemeester De Pla zegt dat hij eerst alle adviezen zorgvuldig wil afwegen... voordat hij een beslissing neemt over het evenement voor 10.000 man. Een petitie tegen het evenement is al bijna 295.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat de evenementen geen gewone feesten zijn... maar onderzoek naar de vraag hoe grote bijeenkomsten weer plaats kunnen vinden. Over het katshuisoverleg tussen leden van het kabinet en OMT-deskundigen vanmiddag is na afloop niets bekendgemaakt. Er is besproken dat er 28 april al versoepelingen mogelijk zijn. Volgens ingewijden is het kabinet er iets positiever over dan afgelopen week. Dinsdag wordt een besluit verwacht. In Pakistan zijn zeker drie mensen eh, gedood bij gevechten tussen de politie en aanhangers van de verboden extreem-islamitische TLP. Vijf agenten zijn gekidnapt, zegt een politiewoordvoerder. De veiligheidsdiensten proberen een hoofdkwartier van de beweging te ontruimen, zegt een TLP-woordvoerder. Volgens persbureaus is de strijd nog altijd gaande. En aanhangers van de Russische oppositieleider Navalny willen woensdag de straat op in Moskou en Sint-Petersburg. Ze hopen op meer dan een half miljoen betogers. Navalny zit in een gevangenenkamp en heeft ernstige medische klachten. Hij is ook in hongerstaking. Volgens zijn aanhangers gaat zijn gezondheid hard achteruit. Hij zou binnen enkele dagen kunnen overlijden. Het weer vannacht circa 3 graden met kans op een mistbank. Morgen wisselend bewolkt, later enkele buien, vooral in het zuiden, mogelijk met onweer.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 Profonde, ja ik weet het allemaal niet hoor. Felita Show. Ehm, het is allemaal wat lastig om uit te spreken. Maar goed, eh, het zijn allemaal gloed, gloednieuwe albums hier in de Peaceful Radio Shows. En daar gaan we mee doen. Eh, even kijken, wat, nou, dat hebben goede bekenden. Ja, daar had ik het vorige weer uur ook over. En we hebben er nogal wat. Shelley Fincher, Al Krumer Khan. Steven Sean was een, uh, een, een dubbel. nou niet dubbel. drie cd's, spreken we nog wel in cd's in 2013, achter elkaar pas to Even kijken, ja. Pas to Presents. Ik zie dat ik even de dingen aan moet passen. De playlist. Zo staat alles weer netjes. Ehm, dan sluiten we af met Steven Rhodes met Sanctuary. Een inter, san, inner Sanctuary. En dat komt allemaal van het GAP Music Label uit ehm, Engeland. Gap Music, ja. En eh, even kijken, die is ook nog wel even eh, goed op te benoemen. Frans Amati is ook een goede bekende van ons. Zijn album Music for Daily Joy en dat was destijds uitgebracht bij het Scandinavische label Phoenix Muziek. Peaceful Radio Show heeft een website. Tenminste, het valt onder die website peacefulradio.info. Daar vind je de playlist. Daar vind je dit muzikale gedeelte terug. En uh, staat er weliswaar uh, nou, tien weken op. Dus je kan het heel lang terugluisteren als je dat wil. Veel luisterplezier. Oh, Bye. seeing Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.